De Britse politie heeft geen aanwijzingen gevonden voor een serieuze dreiging. De mannen zijn straatvegers, vermoedelijk van Algerijnse afkomst. Het verhaal gaat dat ze werden opgepakt nadat ze in de kantine grappen hadden gemaakt over een aanslag op de paus. Maar de Britse politie wil niet zeggen of dat klopt. In de Golf van Mexico voert oliemaatschappij BP vanochtend een laatste test uit om vast te stellen of de lekkende oliebron echt is gedicht. De test van een half uur moet uitwijzen of het gestorte cement de oliebron ook onder grote druk afgesloten houdt. Als dat goed verloopt, wordt het lek in de oliebron definitief dicht verklaard. Door het lek is sinds april zo'n 800 miljoen liter olie in zee gestroomd. Half juli werd een tijdelijke afsluiting geplaatst en volgens BP is er daarna geen olie meer in zee gestroomd. De oliemaatschappij kan zich na het dichten van de bron concentreren op de gevolgen van de olielekkage. Niet alle gelekte olie is afgebroken of opgeruimd en het toerisme en de visserij hebben veel schade geleden. Een Fransman zonder armen en benen is erin geslaagd het kanaal over te zwemmen. Hij deed dat met beenprotheses in de vorm van zwemvliezen. Met de stompjes van zijn armen hield hij zichzelf boven water. De 42-jarige Philippe Croison verloor in 1994 zijn armen en benen... nadat hij was getroffen door een stroomstoot van 20.000 volt. Hij besloot dat hij desondanks het kanaal over wilde zwemmen. Na twee jaar training vertrok hij de afgelopen ochtend uit Folkestone in Engeland. Ruim 13 uur later kwam hij aan in Wissant in Frankrijk, 34 kilometer verderop. Tijdens een deel van de overtocht werd hij vergezeld door dolfijnen. Het weer, hier en daar een bui, is 10 graden aan de kust tot 6 in het binnenland. Overdag is het overwegend bewolkt en in de loop van de dag gaat het regenen. Alleen het zuidoosten houdt het droog. Het wordt zo'n 15 graden.